Premier Balkenende heeft de Tweede Kamer toegezegd dat de vergoedingen voor privévluchten van het Koninklijk Huis worden versoberd. Voortaan mogen alleen de koningin, de troon opvolgen en eens vrouw op kosten van de belastingbetaler vliegen, zei de premier in de Tweede Kamer. Verder gaan mogelijk meer leden van de familie schenkingsrecht betalen. Tijdens het Kamerdebat werd ook gesproken over het vakantiehuis van prins Willem-Alexander in Mozambique. Volgens Balkenende is er goed naar gekeken en kan het project doorgaan. De Telegraaf stopt met ingang van 1 januari met de zondagse editie. Mede door de economische crisis lukt het de krant naar eigen zeggen niet meer om voldoende adverteerders aan te trekken. Daarom heeft de Telegraaf na vijf jaar besloten te stoppen met de enige Nederlandse zondagskrant. Alle abonnees krijgen binnenkort een brief met uitleg van de hoofdredactie. Bij nieuwe overstromingen in de Filipijnen zijn nog eens tientallen doden gevallen. Minstens 30 steden in het noorden van het land zijn ondergelopen doordat water over een dam is gestroomd. De autoriteiten besloten tijdens zware regenval het water weg te laten lopen om een grotere ramp te voorkomen. Door het noodweer waren de afgelopen twee weken op de Filipijnen al meer dan 300 doden gevallen. De VN-veiligheidsraad heeft een oproep gedaan om de ISAF-troepenmacht in Afghanistan te versterken. De door de NAVO-geleide troepen opereren onder een VN-mandaat dat zoals verwacht met een jaar is verlengd. De VN-oproep komt op een moment dat de Amerikaanse president Obama overweegt om extra militairen naar Afghanistan te sturen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA laat vanmiddag kort na elkaar een draagraket en een sonde op de maan neerstorten. Door de eerste klap ontstaat een stofwolk van ongeveer 10 kilometer hoog. De sonde moet daar vervolgens doorheen vliegen en metingen verrichten. Wetenschappers willen te weten komen hoeveel water er op de maan is. Om een lang verblijf van de mens in de ruimte mogelijk te maken is water van levensbelang. Het weer, geregeld zon en een graad op 15, vanavond van het zuidwesten uit wat regen.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 gespeeld door Lionel Hampton met zijn big band... en gezongen door Diana Washington. Cor, Goedemorgen. Zandvoort. Leuk je weer eens eh, gezien. Eh, leuk je weer eens eh, te zien. Het is hier een tijd geleden dat wij eh, samen een programma eh, voor de luisteraars mogen samenstellen. En eh, ja, het is vandaag echt herfstdag. Dus ik weet niet wat jij hebt uitgezocht, maar... Wat is het? Wat nou, heb, je, heb je er wat nieuws meegenomen? Ik, ik, heb wat oud en ik heb wat nieuws. En ook wat bijzonders. Nou, dat is uh, afwachten geblazen. Ja, luisteraars, u weet dus dat ik een groot liefhebber ben. En meestal ook mede met mij vele luisteraars van het instrument de vibrafoon. En eh, ik wist dat koor zou komen, dus dan eh, mag het weer. Eh, ik heb een, dan kom ik terecht, dus niet bij Lionel Hampton, ook een van mijn favorieten, maar bij Milt Jackson. En Milt Jackson die heeft niet alleen in kleine combo's gespeeld, maar hij was ook de leider en, ehm, van een big band. En ja, ik heb een cd uitgekozen, die heet Big Bags, Milt Jackson's Orchestra. Arrangementen bij Ted Demeron en Ernie Wilkins. Luistert u naar het door eh, Thelonious Monk geschreven Round Midnight. Milt Jackson. Hold me and crush me so tight. And it's hurting. Cause you're flirting. All because of one silly pie. Whatever. heartstrings with fit right stuck in place. But last night they broke in little pieces. But I saw the look on your face. So please this heartache by saying you still love me too. Please surrender and be tender. Cause you know that love is, was eh, het door Milt Jackson zelf geschreven Strings En eh, ja, eh, het is een van de leukste cd'tjes die ik van deze... ja, wat is het? is een, een leader, een vocal en vibrafoonspeler. staat hier op de, op de cd. prachtige cd trouwens, Milt Jackson Sings and Plays... Sounds of the, for the believer. Ja, gewoon een hele cd voor waarin hij zingt. Hij kan eigenlijk niet zingen. Maar op zich is het wel leuk. Zo'n cd'tje erbij te hebben. Toch? Ja. Cor? Wat heb jij eh, voor de luisteraars uitgezocht? Nou, ik heb eh, nu een, eh, een oud stukje muziek. Het is Making Whoopi. Dat is heel bekend. Maar dit is gezongen door Rebecca Turnquist. Nou, ik denk dat er weinig mensen daarvan gehoord hebben. Nee. En ze wordt op de drums begeleid door meneer John En piano Anders Witmark. En op de bos Jan Aderveld. Dus ze zullen wel, waar komen ze vandaan uit? Denk je? Zweden waarschijnlijk. Zo, zo is het. Ja. Goed, we gaan luisteren naar... Rebecca Tonquist met het liedje Making Whoopie. the groove. It's another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. There's a lot of shoes, a lot of rice the groom is nervous, he answers twice. Boy, it's really killing me. That boy's, he's so willing to make a woo beer. Well, you can, you can picture a little loneliness right down as clay. And you can picture that same sweet loveliness. I tell ya, think what a year can bring. Well, he's washing dishes, uh huh, and baby clothes Don't forget, folks. I guess that's what you get, folks, for making woo beer. much money, I'd say only about 5,000 birds. And now, some judge who thinks he's funny, he says, Mister, you'll pay six to her. Well, he says now, Judge, suppose I fail. The church says, well, in that case, mister, I guess you go light a ride in jail. You better keep her. I think it's cheaper, yeah. Ja, dit was een stukje eh, accordeon. Ja. Hans, je weet, ik heb vroeger zelf ook zo'n... zo'n ja, vroeger noemden ze een trekbak gehad. Toen speelden we wel andere muziek, maar het is toch wel eens leuk... dat muziek ook in de jazz wel gebruikt wordt. Ja, ja, ja, ja, ja, Wie was dit? Dit was uh, Leonica. Nooit van van <laughs> gehoord. Ik moet, vorige keer was ik met Hans Rijmers hier, eh, eh, had ik een uitzending. En dat ging dan over uh, Jazz in de Krocht, het nieuwe seizoen natuurlijk, wat in volgende, week volgende week gaat beginnen. En trouwens met Greetje Kouwveld, hè. <laughs> en die noemde ook muzici op. En dan zei ik steeds, Hans, nooit van gehoord. Nooit van gehoord. Maar goed, bijzonder om dit weer eens te beluisteren. Een paar weken geleden, eh, koor en luisteraars, zat ik eh, tv te kijken. Ja, dat doe ik eigenlijk haast nooit. Eh, maar er was tennis. Tennis uit Amerika. En ook daar kan het ontzettend hard regenen. En ja, er was steeds ja, pauze. En toen hebben ze een programma uit de kast gehaald. Dat was trouwens de Belgische tv. Want die verzorgt trouwens ook hele goede programma's. En die hadden een heel stuk over toch wel een van onze, van mijn favorieten ook. En ik hoop ook van u. Een heel oude jazzmuzikant, namelijk Toet Tielemans. En ze liet dus hele oeuvre eh, lied, eh, kwam daar, eh, passeerde daar de revue. En ik zal u vertellen, het was een programma van anderhalf uur. En ik heb van begin tot het einde genoten. En ja, wie heeft niet in zijn plaatkoffertje muziek van deze mondharmonica en ook uh, gitaarvirtuose. En ik kon het niet nalaten om een stuk uit te, uit te kiezen uit zijn Braziliaanse periode. Want dat heeft hij ook gedaan. En Onder andere met die Rittenor heeft hij opnames gemaakt. Ik heb een stuk uitgekozen wat geschreven is door Oscar Castro Neves. En het is heel bekend. U zal het ongetwijfeld herkennen. En het heet Felicia en Bianca. Toets mans. That Misty Red Beast. Ja, een prachtig stuk uit uh, Turks Fruit. De bekende Nederlandse film. Muziekje gemaakt door Rogier van Otterlo. En natuurlijk prachtig gespeeld door Toets Tielemans. Een van de topstukken vind ik eh, uit die film. En ja, op deze zondagmorgen toch echt wel. Het is al heel oud, want uh, toen, toen die film draaide, Turks Fruit... toen waren wij nog jong en klap, al, knap. Alhoewel, dat is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden, maar <laughs> goed. Ik hoop, luisteraars, dat dat u dit stukje dus... Eh, ik kwam het tegen en het werd ook gespeeld op die, op die avondkoor. Nu we zitten te praten, heb jij dat programma ook gezien? Een van de betere jazzprogramma's eh, op de Belgische tv van dit afgelopen eh, ja, zomer. Een paar maanden, ja. Het is een maand of zo geleden hoorde ik dat plots. En goed... Cor, wat heb jij nog meer voor de luisteraars uitgezocht? Ik heb nog een stukje muziek van meneer Ponti. Meneer Ponti speelt een viool, elektrisch viool. En het is een heel aardig stukje. Mona Boa. Maar vooral de percussion die erop gespeeld wordt door Mustafa CC trekt een klein beetje de aandacht. We gaan luisteren. Ja. Hmm. 说。